dansen de hele nacht. Heila, kom met me mee, ja. Op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou de wereld rond. Ik ben zo blij dat ik jou vond. de hele nacht. Heila, kom met me mee, ja, op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou, de wereld rond, ik ben zo blij dat Toen ik jou daar zag zitten, had ik enkel oog voor jou. En ik dacht bij mezelf, oh als hij mij het vragen zou. Toen was het snel bekeken en we bleven bij elkaar. Je keek me in mijn ogen en vroeg alleen nog maar, hey, hey, hey. sterren aan de hemel staan. Het is al een tijd geleden dat de liefde voor ons kwam. En jij me lachend aankeek en me in je armen nam. Maar als ik weer moest kiezen, zou ik alles overdoen. Ik keek weer in je ogen en vroeg je net als toen. Hey, hey, hey, hey, lach, kom met me mee, ja wil met je dansen de hele nacht. Hela, kom met me mee, ja. Op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou de wereld rond. Ik ben zo blij dat ik jou hoort. Mijn hart dat zal steeds voor je slaan, zolang er sterren aan de hemel. liedje dansen de hele nacht. Hela, kom met me mee, ja. Op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou, de wereld rond. Ik ben zo blij